Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dood van vier fietsers in, kan een aanslag zijn geweest. De autoriteiten sluiten die mogelijkheid niet uit. Lokale media melden dat de slachtoffers steekwonden hadden... en dat ze daaraan zijn overleden. Ooggetuigen zouden ook hebben gezegd dat het sterk leek op een doelbewuste aanslag. De minister van Binnenlandse Zaken van Tajikistan zegt dat met alles rekening wordt gehouden. Een ongeluk, een beroving, maar ook een terroristische daad. Er zit een verdachte vast. Paus Franciscus heeft het ontslag geaccepteerd van de Australische aartsbisschop Wilson. Die verzweeg in de jaren 70 het misbruik van vier jongens door een priester met wie hij was bevriend. Hij kreeg daarvoor een jaar gevangenisstraf. Verschillende mensen hadden de afgelopen tijd aangedrongen op het ontslag van Wilson, onder wie de Australische premier Turnbull. Wilson heeft altijd volgehouden dat hij niets wist van het seksueel misbruik, maar slachtoffers zeggen dat dat niet klopt. De dienstuitvoering onderwijs, DUO, moet sneller beslissen over verzoeken van studenten voor studiefinanciering of voor een lening. Volgens studentenvakbond LSVB wordt de termijn nu vaak overschreden. Vooral als studenten studiefinanciering of leningen willen regelen als ze in het buitenland gaan studeren. De studentenvakbond zegt dat er honderden klachten binnenkomen dat DUO niet opschiet. Duo zegt het vervelend te vinden als de zaken niet goed gaan. Om problemen te voorkomen raadt Duo de studenten aan om drie maanden van tevoren alle lening of financiering aan te vragen. Israël heeft twee Italianen het land uitgezet die een metershoge muurschildering hadden gemaakt van de Palestijnse activiste Ahed Tamimi. De 17-jarige activiste werd in december gearresteerd omdat ze een Israëlische militair had geschopt. Gisteren werden zij en haar moeder vrijgelaten. De Italiaanse graffiti-kunstenaars had het portret aangebracht op de Hoge Muur bij de westelijke Jordaanoever. Israël beschouwt het portret van Tamimi als vandalisme. En het weer nog zonnig en warm, 25 tot 31 graden. De komende uren is er plaatselijk kans op een onweersbui.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 Or hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie?